Hier Hier Boekraat met het NOS Journaal. In een studentenflat in Amstelveen heeft korte tijd brand gewoed. Niemand raakte gewond. Een deel van het gebouw is ontruimd geweest, zegt de brandweer. Volgens een verslaggever ter plaatse moesten zo'n 100 mensen een uur buiten op straat staan. De brandweer zegt dat de meeste van hen vannacht weer terug konden naar huis. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Het Amerikaanse leger heeft deze nacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Houthis in Jemen. Een door de rebellen gecontroleerd persbureau meldt dat er twee luchtaanvallen waren bij de stad Hodeida aan de Rode Zee. De afgelopen dagen vallen de Amerikanen gebieden van de Houthis aan. Daarbij zijn volgens de Houthis 53 mensen omgekomen en zeker 100 gewond geraakt. De Houthis vuurden als vergelding drones en een raket af op een Amerikaans vliegdekschip in de Rode Zee. Volgens Amerikaanse bronnen werden de drones neergehaald... en kwam de raket ver van het schip in zee terecht. De Israëlische premier Netanyahu wil dat het hoofd van Shin Bet... de Binnenlandse Veiligheidsdienst wordt ontslagen. Hij gaat dat voornemen deze week in stemming brengen in het kabinet. Netanyahu zegt dat hij al langer zijn vertrouwen kwijt is in de inlichtingenchef. De twee uiten steeds openlijker kritiek op elkaar. Daarbij gaat het er onder meer over wie er verantwoordelijk is voor de terreuraanval van Hamas van 7 oktober 2023. Het hoofd van Shin Bet zegt ook dat Netanyahu persoonlijke loyaliteit eist... wat in strijd is met het algemeen belang. Oud-weerman Jan Versteegd is overleden. Versteegd was weerman voor de regionale omroepen in Drenthe en Gelderland... en kreeg landelijke bekendheid door zijn weershow in de Gouden Uren op Radio 2.